Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Inwoners van Nieuw-Zeeland hebben in een bindend referendum ingestemd met legalisering van euthanasie. Uit de voorlopige uitslag blijkt dat er een tweederde meerderheid is voor de nieuwe euthanasiewet. Daarmee wordt hulp bij sterven mogelijk voor mensen die ondraaglijk lijden... en terminaal zieke mensen die naar verwachting minder dan een half jaar te leven hebben. Er werd al verwacht dat de inwoners van Nieuw-Zeeland de wet zouden steunen... Ook premier Ardern en de leider van de oppositie waren voorstander. Er werd ook gestemd over de legalisatie van wiet voor recreatief gebruik, maar daar lijkt geen meerderheid voor. In Frankrijk is om middernacht een nieuwe lockdown ingegaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Fransen mogen alleen nog het huis uit voor boodschappen, een bezoek aan de dokter en werk dat niet thuis kan worden gedaan. Ook een uurtje sporten in de buurt is nog mogelijk. Fransen moeten wel een formulier bij zich hebben als ze naar buiten gaan. Als ze dat niet hebben of niet goed hebben ingevuld... dan riskeren ze een boete van 135 euro. De Amerikaanse supermarktketen Walmart haalt wapens en munitie uit de schappen... in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van dinsdag. Dat gebeurt uit voorzorg, zegt het bedrijf... vanwege, vanwege mogelijke plunderingen of onrust... Eerder dit jaar verkocht Walmart ook al tijdelijk geen wapens en munitie... na de dood van George Floyd. Hij kwam om het leven door politiegeweld. Na zijn dood waren er in het hele land demonstraties... die soms uitliepen op ongeregeldheden. In Amsterdam is afgelopen avond een vrouw overleden... die kort daarvoor zwaargewond op de weg was gevonden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd... maar houdt rekening met een aanrijding. De vrouw van 34 werd gevonden in Amsterdam-Zuidoost. Het weer. De komende uren blijft het zacht met af en toe wat regen of motregen. Overdag verandert er weinig. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 14 tot 16 graden. Zaterdag geregeld zon en overdag droog.